11 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Twee mannen die in juni in Rotterdam zijn opgepakt... waren van plan om een aanslag te plegen. Dat stelde het Openbaar Ministerie vandaag... op de eerste dag van het proces tegen de twee. Ze werden opgepakt na een tip van de AIVD. De mannen zeggen dat ze uit Libië komen en minderjarig zijn... maar het OM is ervan overtuigd dat het Marokkanen zijn van 22 en 28. Een van hen zou herhaaldelijk hebben gezegd... dat hij op korte termijn een aanslag wilde plegen in Frankrijk... Het was zijn bedoeling om daarbij veel slachtoffers te maken. Volgens de officier van justitie kende hij mensen die wapens en bomvesten konden leveren. Het proces begon vandaag met een proforma-zitting. Inhoudelijk wordt de zaak nog niet behandeld. PVV-leider Wilders heeft afgetrapt in de algemene politieke beschouwingen. Hij is de eerste spreker omdat de PVV de grootste oppositiepartij is. Vandaag zullen alle fractieleiders laten horen hoe ze over de kabinetsplannen denken... die gisteren tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Wilders noemde de mooie praatjes van het kabinet over de koopkrachtverbetering niet waar. De Consumentenbond heeft het afgelopen jaar bijna 300 klachten gekregen over relatief nieuwe smart tv's die bepaalde apps niet meer ondersteunen. De meeste klachten gingen over de app van de NPO, gevolgd door de YouTube-app. werd vooral geklaagd over de tv's van Samsung, omdat dit bedrijf verreweg het grootste marktaandeel voor smart tv's heeft. Consumentenbond wil dat tv-fabrikanten maatregelen nemen... om de apps en software actueel te houden op tv's tot minstens zes jaar oud. Het besluit om in de Oostvaardersplassen een groot aantal edelherten af te schieten... valt niet goed bij actiegroepen en de Partij voor de Dieren. De provincie Flevoland gaat een aantal koninkpaarden verhuizen. Bij de herten levert dat volgens de provincie te veel stress op. Daarom is gekozen voor afschot. De Partij voor de Dieren noemt het een wreed plan. De stichting Welzijn Grote Grazers, die afgelopen winter tegen het beleid in de Oostvaardersplassen demonstreerde, stapt naar de rechter. Het weer opnieuw vrij zonnig, wel in de kustprovincies wat wolkenvelden.